Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. In Spanje dreigt een confrontatie tussen betogende jongeren en de politie. In veel plaatsen zijn demonstraties tegen de hoge werkloosheid. Verspreid over het land hebben duizenden jongeren pleinen bezet. Zondag zijn er lokale verkiezingen in Spanje. De dag ervoor mogen er van wet geen protesten worden gehouden. De jongeren hebben al gezegd dat ze zich niets van een verbod zullen aantrekken. De prijs voor een gemiddelde koopwoning is in april met ruim 2% gedaald vergeleken met een jaar geleden. De daling is twee keer zo groot als in maart. Volgens cijfers van het CBS en het kadaster gold de daling voor alle soorten kopwoningen. De prijsdaling was de grootste in Flevoland. ABN AMRO heeft in het eerste kwartaal een winst geboekt van 539 miljoen euro. Twee keer zoveel als een jaar geleden. Volgens financieel topman Van Rutte heeft de bank een prima start gemaakt. De inkomsten van de bank, die volledig in handen van de staat is, zijn flink gegroeid, terwijl de lasten zijn gedaald. Verdachten van uitgaansgeweld of mensen die ambulancebroeders of agenten belagen moeten in de cel het oordeel van de rechter afwachten. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Opstelten. Een zaak moet dan binnen 2,5 weken op een snelrechtszitting worden behandeld en bij een veroordeling moeten de geweldplegers hun straf meteen uitzitten. Dit jaar gaan waarschijnlijk minder Nederlanders op vakantie in eigen land. Volgens TNS Nipo en het Nederlands Bureau voor Toerisme zijn met zo'n 2,8 miljoen mensen van plan om van de zomer in Nederland te blijven. Dat is 1% minder dan vorig jaar. De afgelopen twee jaar bleven relatief veel mensen in Nederland vanwege de economische crisis. Het weer zonnig en droog. Alleen in het zuidoosten is er kans op een bui. Het wordt 17 graden op de Wadden en 20 in het oosten en zuiden. Dit was het en... Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 There's no There's no one like you.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

glory days I hate to turn up out of the blue uninvited but I 106.9 ZFM ZFM

check it.